Door Almegens met het NOS-journaal. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie zegt dat het geweld in Noord-Ierland oplaait... als de grens tussen Ierland en Noord-Ierland wordt gesloten. Hij heeft de Britten daarom laten weten dat bij een brexit die grens moet open blijven. Tegen het Duitse persbureau DPA zei Timmermans dat politici in Europa... de morele en politieke verantwoordelijkheid hebben... om te voorkomen dat het weer tot een burgeroorlog komt. Ook de Britten willen de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het liefst open houden... Maar bij een brexit wordt het een buitengrens van de EU... waarbij grenscontroles onvermijdelijk zijn. Bij het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz in het Wertheimpark in Amsterdam... is de holocaust herdacht. Voorafgaand aan de herdenking werd een stille tocht gehouden... die begon bij het stadhuis. Na de bijeenkomst, met sprekers en muziek van Roma en Sinti... werden kransen gelegd bij het monument. En aansluitend was er een défilé met holocaust-overlevenden en schoolkinderen. Het is vandaag 74 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd door het Russische leger. Op veel plaatsen in de wereld worden slachtoffers van de holocaust en andere genocides herdacht. Op Schiphol is een co-piloot opgepakt die te veel had gedronken. De man zat vanochtend al klaar in zijn toestel om te vertrekken... toen hem werd gevraagd om een blaastest af te nemen. heeft een boete gekregen van 3400 euro. De co-piloot vloog voor een buitenlandse maatschappij omdat er geen andere co-piloot beschikbaar was, is de vlucht geannuleerd. Tennisser Novak Djokovic heeft de Australian Open gewonnen. Hij versloeg Rafael Nadal in de finale in drie sets. Het is de zevende keer dat Djokovic het toernooi in Melbourne wint... en hij is daarmee recordhouder. Het weer bewolkt, flinke buien en ongeveer 7 graden. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind. In Zeeland mogelijk even storm.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 Zij is Caribbean, maar lijkt op Christina Milian. Ze is wat in Verwillian. I ain't the one in a million. Ah. But baby, I don't love to wait. grote niet waard. Nee, ik ben met jou reeds vlaag. Hey, dat is shop en go, hey, shop en go. Voor die zapato, hey, zit ze op mijn schoot, hey, trots is low. Al die hoes zijn gelogen, oorlog overgevlogen. Al die foes zijn verboden, maar toch snappen ze die treintjes. Ze gaan dit voor de mode, rode zolen aan de boten.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 Hij is the one in a million. Ah. thought you loved me, but it seems you don't care. I can't love to know. I can never love you. Who broke my heart? You did, you did. will to the target?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 running away, running away from you, mm, from you. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. As the nighttime bleeds into the day, tomorrow spills across the sky, and the suns a harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till. I should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away.